9 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. verdieners zijn de afgelopen 10 jaar steeds meer belasting gaan betalen... en twee verdieners juist minder, concludeert het Centraal Planbureau na onderzoek. Dat komt door het overheidsbeleid om meer vrouwen aan het werk te krijgen. verdieners betalen nu meer belasting dan tweeverdieners... die gezamenlijk hetzelfde inkomen hebben. Volgens het CPB loopt de belastingdruk voor eenverdieners in de toekomst nog verder op. De politie heeft een nieuwe een mogelijk explosief weggehaald bij een huis. Het ging om een voorwerp in een kartonnen doos. De situatie in de Beatrixstraat is nu veilig, zegt de politie. Na de vondst van het mogelijke explosief werd de straat afgezet. Bewoners moesten zich achter in hun huis schuilhouden en een school werd afgesloten. Vorige week werd in dezelfde straat in Nieuwegein al een huis onder vuur genomen. Niemand raakte daarbij gewond. De Rabobank heeft vorig jaar 2,6 miljard euro winst gemaakt, 32 meer dan in 2016. Zowel de Nederlandse als de internationale tak profiteert van de goed draaiende economie. Ook heeft de Rabobank bezuinigd op personeelskosten. Ondanks de lage rente bleven de spaartegoeden van particulieren stabiel. Wel werden klanten actiever op de beurs. De jongen die gisteren 17 mensen doodschoot op een school in Florida... stond bekend als een verlegen jongen die gek was op wapens. Hij was na een vechtpartij van school gestuurd... en plaatste de afgelopen tijd dreigende berichten op sociale media. Na zijn daad werd de 19-jarige schutter opgepakt. en verzette zich niet. Door de invoering van de nieuwe mediawet dreigen de tv-programma's 1 tegen 100 en Bed and Breakfast te verdwijnen, meldt de Telegraaf. Volgens de mediawet mag de publieke omroep alleen amusement uitzenden als daarmee ook moeilijk bereikbare kijkers worden getrokken voor andersoortige programma's. Overigens krijgen programma's die de toets niet halen een herkansing. Het weer bewolkt en af en toe regen. In de oostelijke van het land ook sneeuw. Vanmiddag breekt in het westen af en toe de zon door. En het wordt 4 tot 9 graden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Het aantal files eh, wordt geleidelijk aan minder. Er staat nog wel heel veel vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht... tussen afrit sint michels en Waardenburg. 17 kilometer. De weg is weer vrij. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkenveen en Maas... een kwartier vertraging. Kwartier vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Roelof en Zoeterwoude-Dorp. A10 de Nieuwe Meer richting Koenplein... tussen eh, de Nieuwe Meer en Amsterdam-Sloterdijk... 25 minuten vertraging. Er is een eh, ongeluk gebeurd, maar de weg is alweer vrij. Op de A2 12 Den Haag-Utrecht bij Nieuwebrug 10 minuten vertraging. A15 eh, Rotterdam-Europoort door de gaten in de weg bij de Suurhofbrug nog 10 minuten vertraging.